Annette Schut met het NOS Journaal. Sneeuwval en gladheid hebben in het noorden van Nederland tot problemen geleid. Meerdere auto's en vrachtwagens zijn van de weg gegleden... en rijexamens werden gisteren geschrapt... en op verschillende plekken werd het busverkeer gestaakt. In Friesland, Groningen en Drenthe viel gisteren gemiddeld 3 tot 5 centimeter sneeuw. Op sommige plekken zelfs 20 centimeter. Ziekenhuizen in het noorden van het land zeggen dat ze door de gladheid wat meer botbreuken hebben behandeld. De directeur van het Kamal Atwan ziekenhuis in Noord-Gaza... die eind december door Israël werd gearresteerd... is mishandeld in de gevangenis. Dat zeggen advocaten en familieleden van de man. De directeur zat tot 9 januari in een berucht Israëlisch gevangeniskamp. Daarna werd hij overgeplaatst naar de overgevangenis... op de bezette westelijke Jordaanhoever... Daar werd hij 24 dagen opgesloten. Israël verdenkt de directeur van banden met Hamas. Archeologen zijn in het centrum van Londen op een Romeinse muur gestuurd. Die werd gevonden onder een leegstaand kantoorgebouw... en maakte deel uit van een Romeinse basilica. Een soort stadhuis in die tijd. De Romeinen bouwden het rond het jaar 80 na Christus... kort nadat ze Londinium stichtten, de Romeinse naam voor de stad... Archeologen zien de vondst als een van de belangrijkste uit de Romeinse geschiedenis van Londen. Feyenoord heeft vanavond in de tussenronde van de Champions League gewonnen van AC Milan. Het werd 1-0 in de Kuip na een vroege goal van Paschau. Met de winst houden de Rotterdammers zich tot plaatsing voor de achtste finales van de Champions League. De return is komende dinsdag in het San Siro in Milaan. Het weer. Vannacht is het grotendeels bewolkt met zo nu en dan een bui. Soms kan het mistig zijn. Kan nog een beetje sneeuw vallen in het noorden. En de temperatuur ligt rond het vriespunt.